up from my tomb into impending doom. Now my body is my shrine. Ja, mijn shrine. of my shrine. Eh, jullie luisteren uiteraard weer eh, naar eh, QFF Radio. En eh, mijn naam is uh, En op de achtergrond horen jullie heel hard Black Sabbath met God is Dead. Isn't he? Well, um, nou, of misschien zometeen meer. Eh, jullie gaan nu eerst even luisteren naar een eh, beetje muziek... voor ik zo meteen af ga trappen met de, eh, de podcast van vanavond donderdag 22 januari 2015. En het is nu 11 minuten over 7, 19 uur 11. de knop zitten. En <laughs> daardoor gaan jullie gewoon nog een keer luisteren naar eh, God is Dead van Black Sabbath. beetje een, eh, een, een, speciale podcast. We gaan gewoon luisteren naar eh, podcast 63 op deze donderdag. Maar eh, ik heb nog geen onderwerpen klaar, dus die ga ik gewoon... nou ja, terwijl we met de show bezig zijn, gaan we er zo meteen een paar taggen. God is dood. En in de 5,5 minuut die dit nummer uh, eh, duurde, nee sorry, halve minuut, Black Sabbath met God is Dead. Eh, ben ik nog in staat geweest om eh, wat te taggen zometeen voor podcast nummer 63. Dus we hebben gewoon ook onderwerpen om te bespreken. En die gaan we zo dadelijk bespreken. Maar jullie gaan zo meteen eerst luisteren naar een volgend liedje van Deep Purple. En dat nummer heet Speed King. Veel plezier. ik moet echt ophouden. Nog een keer, sorry. Ik eh, zit er aan knop, jongen, waar ik niet aan moet komen. Bij deze. En van dat nummer gaan we naar het volgende nummer, namelijk eh, naar When the Levy Breaks van Led Zeppelin. En, en dat sampletje, dat eh, herkennen we allemaal wel. ons luisteren er al 340 mensen. We klimmen lekker omhoog, want we begonnen zo straks met 290. Dat eh, was nog voordat ik eh, nou ja, het tweede liedje draaide. En uh, inmiddels op 346 al. We gaan richting de 350. Come on people, tune in. When the Levy Breaks is dit van Led Zeppelin, van de prachtige album Mothership. Eh, ja, om jullie alvast eh, voor te bereiden op wat gaat komen. We gaan zo meteen beginnen met eh, de, 63ste QFF podcast. En dat betekent dat ik zo meteen de jingle aan ga slingeren. Na dit nummer wil te verstaan. En die jingle, dat betekent dat we gaan beginnen met uh, de QFF podcast. Oeh, het aftellen kan wat mij betreft beginnen. Ja, dan moet je wel op het goede moment ergens beginnen. Maar als je nu ergens zou beginnen met aftellen, dan zou je kunnen aftellen naar het begin van de QFF podcast.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 If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe, QFF Podcast Series. En mijn naam is Bafomet. Het is vandaag 22 januari 2015 en de klok slaat 35 minuten over 7 in de avond. Dat betekent 5 over half 8. En ja, welkom bij de 63ste QFF podcast alweer. Nummer 63. Ja, dat gaat hard. En eh, nou ja, in deze 63ste QFF eh, podcast eh, aflevering hebben we natuurlijk weer een eh, hoop onderwerpen. En, en nou ja, die onderwerpen die eh, gaan we eventjes eh, doornemen. En daar zit ik natuurlijk uiteraard... nou, je hoort hem al. Ons achtergrondmuziekje, dat betekent de onderwerpen van podcast nummer 63. Om te beginnen gaan we het hebben over het topic dat ik vandaag getikt heb over eh, de NAVO, of ook wel NATO. Eh, het grote NAVO slash NATO draadje. Daarnaast gaan we het hebben over het topic dat ik eveneens vandaag uh, tikte. Namelijk het topic over de spiraal in Noorwegen. Daar was een hele mysterieuze spiraal te zien in 2009 en daar gaan we het straks even over hebben. Dan hebben we ook aandacht voor het topic dat ik eveneens vandaag uh, vervaardigd heb op QFF. Namelijk het topic over de rechtvaardige recht, eh, ja, rechters. Rechtvaardige rechters is een eh, interessant schilderij met een interessant verhaal. En daarover zometeen meer. Daarnaast ook aandacht voor het topic massa-ontslagen en ontslagrondes. Een nieuw topic, maar wel een topic wat wat uitleg verdient. Dus daarover zometeen een beetje meer. Ehm, dan gaan we het ook nog even hebben over ehm, iets in het nieuws tussen Amerika en Iran. En dat staat in het topic Laatste kans voor Iran. Dat is een oude topic, maar dat wordt af en toe aangevuld met nieuwe informatie over eh, de situatie tussen Amerika en Iran. Goed, dan gaan we het ook even kort hebben over het topic De Moestuin. Een oud topic, dat dreef naar boven en ik dacht dat verdient een beetje aandacht in de 63ste QFF podcast. Daarnaast aandacht in dezezelfde podcast voor het zonne-maximum effect topic. En we gaan het ook even hebben over het nieuwe topic over trip ja, dat klinkt interessant, dat is het ook en daarover zometeen meer. Ook kort even aandacht voor het topic Tempeliers in de Lage Landen. En eventjes kort aandacht voor het topic over Pegida. En daarnaast hebben we ook even aandacht voor de IVD, onze vrienden van de IVD. Die hebben een speciaal topic op eh, QVF en daar gaan we het straks even over hebben. Ook even kort eh, aandacht voor een topic dat een illustere naam draagt, namelijk Cartoon Time en een cartoon met een Q. Daarover straks meer. Eh, dan is er nog een nieuw topic. Déjà vu. Dat gaat over het fenomeen van een déjà vu. Daarover gaan we het straks ook hebben. Dan is er ook even kort aandacht voor het topic fulltime vrijwilliger kort aandacht voor het topic Ma FIFA. Dat gaat over de FIFA, de maffia achter de FIFA, zeg maar. Daar gaan we het even over hebben. Ook kort aandacht voor het topic de grootste witte haaien of over haaien in zijn algemeenheid. En even kort aandacht voor een ander nieuw topic, namelijk archeodump. Dus eh, een hoop te bespreken en daarmee gaan we zo meteen eh, beginnen. Eh, wat mij betreft na het volgende muziekje. En dus dat betekent letterlijk dat jullie eerst nog even een stukje muziek moeten aanhoren. Nou, dat is niet zo'n straf, want dat is wel een heel erg mooi liedje wat ik jullie eh, wil laten gaan horen. Eh, ik eh, wil jullie namelijk gaan laten luisteren naar The Midnight, The Midnight Rambler van The Rolling Stones. Nou, tot zo. Oeh, yeah. Thank you. zijn de 400 voorbij. We zitten namelijk op 414 luisteraars. Welkom dus, nieuwe luisteraars. Slinger die oude buizenradio van je opa's en oma's aan. Tune in op 66.6 FM. als je dan denkt dat het afgelopen is, begint het pas. dat ik vandaag eh, even gebruik gemaakt heb van eh, de platenkast van Island 92 hier op Sint Maarten. En ja, Island I Illuminati 92, 9 en 2 is 11. Oeh, yeah. Dat, dat zijn onze collega's en eh, nou ja, we mogen van één en dezelfde studio gebruik maken hier op het eiland en eh, hun muziek is best oké. En daarom draai ik wat van hun muziek vandaag in deze 63ste podcast En eh, nou ja, welkom terug bij die 63ste eh, Q5-podcast. En we gaan beginnen met het eerste onderwerp. En dat eerste onderwerp, dat betekent dat ik de bumper van Mac erbij ga pakken. En dat doen we dan ook. En nou ja, tot zo. volgende onderwerp. Duizend bommen en granaten. Dat is het eh, grote NAVO slash NATO draadje. Eh, waarom? Nou, ik, ik zal even kort voorlezen wat ik schreef eerder vandaag. Ehm, toen ik dat eh, topic tikte. Ik was namelijk echt oprecht in de veronderstelling dat er altijd een draadje was. Ik schreef ehm, eerder vanavond en ik altijd maar denken dat er een apart draadje was om alles dat met de NAVO slash NATO te maken heeft hier neer te plempen. Hoe mis had ik dat even zeg? Tjonge jongen, een schande is het man dat ik blijkbaar nooit een speciaal draadje aangemaakt heb om alles omtrent de NATO en de NAVO. U weet wel, die van het Oorlogje spelen. Nou, daaronder plaats ik het logo van eh, de NAVO of de NATO op een vlag. Dat is een, een mooie ster. De Noord-Atlantische ster wordt die ook wel genoemd. Um, eh, ja, met een vizier daarachter, <laughs> dat, dat, dat, logo laat niets te wensen over. Goed, de NAVO is ook wel de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO, in het Engels NATO, North Atlantic Treaty Organization, en in het Frans OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, is een van de Tweede Wereldoorlog is één, één eh, wat een rare zin zeg van Wikipedia, is één, nou ja goed, dat moet dus, het moet zijn, is één van, is één na de, in plaats van het woordje van hoort er niet tussen, is één na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag, dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd te Brussel. De partijen. Aanvankelijk deden België, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten mee. Later kwamen daarbij Turkije en Griekenland. Dat was op februari 1952. En nog weer later, in 1955, trad de Bondesrepubliek Duitsland toe. En in 1982 trad ook Spanje na, een, eh, na het einde van de Koude Oorlog sloot ook Tsjechië, Polen en Hongarije zich aan bij de NATO. En dat was op 12 maart 1999. En later kwamen ook Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Roemenië en Bulgarije daarbij. Dat was op 29 maart 2004. Frankrijk maakte tussen 66 en 96 geen deel uit van de militaire organen van de NATO. Eh, vanaf 96 tot aan 3 april 2009 maakten de Fransen een voorbehoud met betrekking tot militair optreden. Sinds 4 april 2009 is Frankrijk weer volledig lid van de NAVO. Op de top van de NAVO in Boekarest op 3 april 2008 hebben de regeringsleiders van de NAVO-lidstaten besloten dat Kroatië en Albanië mochten toetreden tot de NAVO. Beide landen werden lid op 1 april 2009. Lidmaatschap van Macedonië stuit op een veto vanuit Griekenland. Wegens bezwaren van Griekenland tegen de constitutionele naam van Macedonië. Ook over Oekraïne en Georgië was er geen consensus. De NAVO besluit alleen met unanimiteit. De Verenigde Staten wensten hun lidmaatschap, terwijl een aantal, of een aantal Europese leden tegen was. Lidmaatschap van Georgië werd op de lange baan geschoven, omdat het betrokken is in het, Torita, eh, eh, betrokken is territoriale conflicten en geen controle heeft over de delen van zijn eigen grondgebied. Ehm, om dezelfde reden kan EU-lid Cyprus ook geen lid van de NAVO worden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Griekenland en Turkije. Nou goed, het verhaal gaat nog even door. Voor de mensen die daar meer over willen weten, ga even naar de topic. Het grote NAVO NATO draadje op QFF. Ook terug te vinden via QFF Radio Gemist. Er staan ook een aantal interessante documentaires onder. Eh, onder. En ik hoop eigenlijk dat iedereen dit draadje zal gaan gebruiken als een... een, een, eh, nou ja, een, laten we een grote... Eh, nou ja, een soort uh, vergaarbak van informatie van maken. Met alles over de NAVO. Dus het kan nieuws zijn, dat kan, want de NAVO is ook druk bezig met uitbreiden. De troepen worden op eh, bepaalde plekken neergezet, er wordt geoefend. Eh, we zijn natuurlijk niet gek op QFF. En nou, nou, daarom leek dit draadje mij om, omdat het er dus blijkbaar nog niet was, op zijn plaats. En vandaar een beetje aandacht voor eh, dit draadje in eh, deze 63 e QFF podcast. Goed, van dit onderwerp gaan we naar het volgende onderwerp. En daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. En dat volgende onderwerp dat gaat over iets dat is al in 2009 gebeurd. Dat is uh, zijdelings eh, spoorlinks ook wel eens vorige of een zijdelings sporadisch ook wel eens voorbij gekomen op QFF, moet ik zeggen. Ehm, het is oud nieuws, dat wist ik ook toen ik dit eh, topic schreef, maar er was geen specifieke plek voor dit onderwerp op QFF. Uh, eh, nou ja, en ik vond dat er wel een plek moest zijn waar je dat eh, uitvoerig kon bespreken en of waar je eventueel nog dieper in kon gaan op de materie. Daarom besloot ik dus vandaag om maar even een draadje aan te maken over de spiraal in Noorwegen. wat is is er nou zo bijzonder aan die spiraal? Nou, de spiraal van Noorwegen verklaart, en dat is één van de vele verklaringen. Er zijn ongelooflijk veel verschillende verklaringen voor deze mysterieuze uh, nou ja, spiraal. Die was te zien in de nacht van 8 op 9 december 2009 in Noorwegen. Aan, echt aan, aan, gewoon bovenaan de hemel in de lucht. Kon je dat zien? Nou, ik, ik ga even voorlezen wat eh, de website van Anarchiel daar destijds over schreef. De spiraal van Noorwegen verklaart. Wat veroorzaakte de grote blauwe spiraal die in de nacht van 8 op 9 december 2009 in Noorwegen aan de lucht verscheen? Ondanks een hoop speculatie is er tot op heden nog geen overtuigende verklaring voor gegeven. Volgens de officiële verklaring was het een mislukte raketlancering vanaf een Russische duikboot. Maar weten de dat we Reuters nooit op hun woord moeten geloven, vraag ik me af, was dat echt de oorzaak. Als opfrisser hier de aandacht die uh, eh, eh, CBS aan de verschijning schonk. Laten we even luisteren naar dit filmpje. scientists from all over the world are trying to figure out what caused a mysterious blue light to spiral in the sky over Norway on Wednesday. CBS News correspondent Sheila McVicker has the latest on the mystery. Sheila, good morning. Good morning, Harry. Mysterious light indeed, a light appearing high in the Arctic sky, baffling those who saw it and exciting a lot of comment. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. Okay, i that's Norwegian for what the heck is that? A blue light, small at first, growing into a spiral and then disappearing into what appeared to be a black hole. In the northern community of Trondelag and on a Norwegian military base, cell phones snapped, video cameras rolled, and bloggers got busy. A spiral of light moving uh, and then suddenly stopping. There's still a lot of speculation to what it could be. The Arctic sky is no stranger to atmospheric phenomena the northern lights, and the seasonal flight of Santa just two. But the explanation here apparently lies across the border with the Russian military and another failed missile launch. A respected Russian daily first reported this morning that the third stage of a sophisticated Bulova intercontinental missile failed. And space experts point to the spiraling of this missile as it failed to launch properly as an explanation for the shape seen over Norway, the halo, they say, produced by missile fuel. The Russian Defense Ministry has just reported that a test launch of a bull of a missile from a submarine in the White Sea failed. It's an embarrassing failure for Russia. Of 12 known tests, at least seven have been unsuccessful. The Bulova is a high-tech new generation weapon cap- capable of carrying multiple warheads up to 5,000 miles. And with those failures, it, m- it may now be on the verge of being scrapped. Harry? Sheila McVicker live with us in London this morning. Thank you. Nou, dat was het filmpje van CBS Interessant. Eh, nou ja, de spiraal verklaart. Laat ik er niet langer omheen draaien, schrijft Anna Volgens mij is deze spiraal een, elektro of een elektrisch fenomeen dat door mensenhanden is opgewekt met behulp van technologie ontwikkeld door Nicola Tesla. De Tesla-natuurkundige Erik Dollard, van wie ik eerder in de stortplaatsen deze lezing stortte, beschrijft in een interview met Tom Brown zijn ondervindingen met een speciale, voor de westerse wereld obscure vorm van elektrische stroom, uitgevonden door Tesla, genaamd die elektriciteit. Deze vorm van elektriciteit geeft geen plus- en minpool, maar is monopol En hoeft daarom geen gebruik te maken van koperen draden, maar kan in plaats daarvan door de aarde zelf of door de lucht of ether stromen. Volgens Dollard is die elektriciteit de enige echte soort elektriciteit. In het interview beschrijft hij hoe hij een die elektrische vonk overlaat slaan vanaf een isolerende stof op de vraag hoe de verschijningsvormen van elektrische ontladingen eruit zien, antwoordt Erik Dollard wonderbaarlijk genoeg met een beschrijving die exact overeenkomt met de spiraal die is waargenomen boven Noorwegen. Let wel, dit interview is uit 1987. Nou, eh, dat stukje moet je eigenlijk gewoon zelf even lezen. Er zijn ook nog andere verklaringen. Er zijn mensen die denken dat het aliens zijn. Er zijn ook mensen die zeggen dat dit al voorkomt sinds de oude tijden van volkeren van echt duizenden jaren eh, geleden. Eh, dat die dit al zagen. Nou, er zijn ook verklaringen van weer andere mensen. Eh, ik zou zeggen, mocht je geïnteresseerd zijn of een antwoord hebben op wat er nou daadwerkelijk gebeurde. Ehm, laat het weten en ga even naar het eh, topic Spiraal Noorwegen. En eh, als je dat niet kan vinden, tik even in het eh, zoekvenster Spiraal Spatie Noorwegen en dan kom je er vanzelf. Goed, wij gaan door naar het volgende onderwerp en daarvoor pak ik de bumper van Mac erbij. dat volgende onderwerp, dat is nou echt weer zo'n typisch voorbeeld van een onderwerp dat eigenlijk wel eventjes een eh, eigen achtergrondmuziekje verdient. Bij deze dus. Ja, hij loopt. Goed, dit verhaal gaat namelijk over een schilderij. En dat schilderij dat heet De Rechtvaardige Rechters. En dat is me daar toch een potje een mysterieus verhaal. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Goedenavond medemens trouwens. Ik weet niet of je ook eh, meeluistert, maar ik zie dat jij eh, net zegt goedenavond in de schreeuwdoos op QFF. En ik zeg tegen jou terug goedenavond medemens. Goed, de rechtvaardige rechters dus. Daar eh, willen we het even kort over hebben. Ik wil op voorhand zeggen dat ik niet te veel wil weggeven, want... Eh, het is eigenlijk iets wat je zelf moet lezen. De rechtvaardige rechters. De rechtvaardige rechters is het paneel linksonder op het lam gods. Een polyptiek dat boven het altaar hing van de Feitkapel in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Geschilderd door de gebroeders Jan en Hubert van Eyck. En dat waren zogenaamde Vlaamse primitieven. De kunstroof. Het paneel werd gestolen in de nacht van 10 op 11 april 1934 samen met het paneel dat Sint-Jan de Doper voorstelt. Dit laatste paneel werd gerecupereerd. Maar het paneel De Rechtvaardige Rechters is tot op heden nog niet teruggevonden. De vermoedelijke dader van deze kunstroof is Arsène Goedertier, een wisselagent uit Wetteren. Hij verklaarde op zijn sterfbed aan zijn vriend George de Vos dat hij de enige was die wist waar het paneel zich bevond. En dat niemand dat schilderij daar weg kan halen zonder de aandacht van alle mensen op zich te nemen. In het bureau werden een aantal schetsen gevonden, als ook de brieven waarmee hij de correspondentie met het bisdom voerde. Met deze informatie kon men het paneel echter niet terugvinden. Nou, er is een kopie opgehangen als een voorlopige oplossing. En eh, ik, ga het verhaal verder ook niet voorlezen. Ik ga wel nog een stukje laten luisteren uit een eh, programma. Dat heet eh, Panorama. En dat is een reportage uit 1994. Ik ga even de achtergrondmuziek uitzetten. Het is van de Belgische televisie. geweten is wie de diefstal pleegde. Toch is het al die jaren een mysterie gebleven. Zeer intrigerend. Dat vindt ook Panorama. Laten we even gaan luisteren. Goedenavond, dames en heren. Een heel bijzondere panorama-editie wordt dit over de diefstal van twee panelen van het Lam Gods uit de Gentse Sint-Maarskathedraal nu net 60 jaar geleden. Het mysterie is nooit opgehelderd, al ligt Panorama in deze eigenste uitzending een tipje van de sluier. Maar eerst een gedetailleerde reconstructie van wat zich in die nacht van de 10e op de 11 april 1934 afspeelde in de Sint Maars. Ja, deze aflevering duurt een uur, dus die moet je lekker helemaal zelf gaan kijken. Daaronder staat ook nog een stukje over een lezing uit de Nacht van de Rechtvaardige Rechters. En dat is eh, afgelopen jaar, 2014, opgenomen. Toen was het 80 jaar geleden dat het schilderij werd ontvreemd. En ik spoel even een stukje naar voren. Meneer, uh, eh, is dat een verkeerde vraag? Wel, ik, ik moet nu eigenlijk toegeven dat de journalisten eigenlijk ook de verkeerde vraag gesteld hebben. Ofwel de juiste vraag, maar dan aan de verkeerde personen. Eigenlijk moest die vraag gesteld worden aan jullie. Want als ik zie meer dan 200 mensen, wat houdt jullie bezig of wat is jullie drijfveer om naar hier te komen? Maar het is een eigenaardig dossier. Ehm, het heeft inderdaad een aantrekkingskracht. En deze week, deze week was zoiets van, oké, ehm, hoe komt dat eigenlijk? En, en op een bepaald moment heb ik gezegd van, dat is kuifje voor volwassenen. En dat is echt ook zo, hè. Want, allee, je moet nu, als, als kleine man, als klein pahadderken, is dat nu als, als, kleine jongen of als klein meisje, die, die stripverhalen van Kuifje, wie, wie wou nu echt niet de, de mannen op de maan zijn? Of, of, of het geheim van de eenhoorn? Hè, of, of eh, de schat van Scharlaken Rakham. Wie wou dat niet vinden? En ik denk dat dat een beetje het idee is, of de idee is, achter Hans dat dossier. Dat is echt kuifje voor volwassenen, spekt met de Da Vinci Code en Harry Potter. Jullie lachen, maar het is echt wel zo. Dus ja, met dat verschil This is real. Harry Potter, de Da Vinci Code, maar dit is echt realiteit. Nu, een andere vraag, dat was zo van, um, worden jullie niet moe na al die jaren zoeken? Want uh, tijdens, of bij de inhaking... dit, dit, gaat eh, dus nog even door. Dat is een hele lezing. Eh, die man geeft best wel wat antwoorden. Andere mensen trouwens ook die antwoord komen. Eh, dat schilderij is splijter, dus En ik, is heel veel over te vinden, ook op een, Nederlandse website. Eh, het Forum van de Rechtvaardige Rechters. Eh, dat was eerder verbonden aan het Terug naar de Bron Forum. Maar dat forum is verdwenen. En ik heb het gevoel dat ook deze website van de Rechtvaardige Rechters nog wel eens pleiten kon gaan. Dus ik wilde eigenlijk ook gewoon een heleboel gaan veiligstellen. En daarom heb ik dit topic ook geopend. Dus eigenlijk eh, om meerdere redenen. Goed, eh, men zegt ook trouwens over eh, het gestolen doek dat, dat in het bezit zou zijn geweest of misschien nog wel zou zijn van de Tempeliers. Dus al met al heel erg interessant en de mensen die daar meer over willen weten, ga even naar het topic de rechtvaardige rechters op QFF. En dan gaan we luisteren naar een stukje muziek en daarna gaan we naar het volgende onderwerp. En we gaan luisteren naar de Doors met Gloria, maar dan wel in een live uitvoering. She come around. She come around here. The head to the ground. Come round here. At just about midnight. She make me feel so good. Make me feel alright. She come around my street now. She come to my house and knock upon my door. Climbing up my stairs, one, two, three, come on up, baby. Mm, here she is in my room. dan eh, medemens. Ik zie dat je inderdaad ingetuned bent. En dan ben jij dus een van de 517 mensen die luistert naar uh, Radio. En naar deze 63ste QVF podcast aflevering. You were my queen and I was your Live vanaf een Caribisch eiland dit keer. Net als de vorige keer en die keer daarvoor en die keer daarvoor ook, geloof ik. Ja, dit is al de vierde vanuit een tropisch gebied. to your house. Your father's at work, your mama's out shopping around. Took me into your room and me your thing. What you it. De Doors doen gewoon nog een lekker plaatje. Namelijk Scary Monsters and Super Creeps van de David Bowie. Ja, ik versprak me bijna. Ja, nee, David Bowie. En dit waren de Doors met Gloria in een live versie. En we gaan nu luisteren naar David Bowie en Scary Monsters and Super Creeps. Bowie met Scary Monsters en Super Creeps. En welkom terug bij aflevering 63 van QFF podcast series eh, op QFF Radio 66.6 FM. En eh, wij gaan natuurlijk naar het volgende onderwerp en daarvoor pak ik de bumper van Mac erbij. massa-ontslagen en ontslagrondes. Dat was een topic dat ik vandaag opende, omdat het me opviel dat ik de laatste dagen wel heel erg veel ellende las over massa-ontslagen en ontslagrondes bij grote bedrijven. En eh, omdat ik eh, ja, nergens echt een topic kon vinden waar dit eh, goed in paste, dacht ik van nou, omdat er zoveel nieuws is, zal er vast nog wel meer nieuws komen. En laat ik daarvoor een draadje openen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik noem even kort een aantal nieuwsfeiten. De afgelopen dagen las ik onder andere Air France schrapt 800 banen extra. Een ander bericht dat schrijft banenverlies in de bankensector houdt dit jaar aan. Ehm, dan lees ik een, een ander artikel. Ik lees even puur even de koppen van de, de, de, krantenkoppen in het nieuws, zeg maar. Nou, de werkloosheid neemt in december toe. In plaats van af Amerikaanse veilingsite eBay schrapt 2400 banen. En creditcardmaatschappij American Express schrapt ruim 4000 banen. En ook Coca-Cola schrapt 1800 banen. Nou, dat is allemaal niet niks en er is nog veel meer. En, eh, daarom leek het me wel eh, zeg maar een goed idee om een topic te openen wat ja, daar wat meer aandacht aan schenkt. En daarom dus een, eh, een beetje aandacht voor de nieuwe topic, massa ontslagen en ontslagrondes. Dus mensen, hebben jullie nieuws? Dump het in dat topic als het gaat over ontslagrondes bij bedrijven of massa-ontslagen. Nou ja, dan plemp het daar neer. En zo creëren we een mooie vergaarbak met data over al dat eh, ja, enorme geweld op de arbeidsmarkt. Eh, en ja, wat mij betreft gaan we dan naar het eh, volgende onderwerp. En daarvoor pak ik opnieuw de bumper van Mekker bij. af en toe praat ik een beetje raar. Nou, nee, ik praat niet een beetje raar. <laughs> Maar dat komt, ik hoor een hele rare echo op mijn koptelefoon. Dus het, af en toe dan, dan ik, heb ik, eh, heb ik dat nou gezegd? En dan ga ik een beetje raar praten. Nee, maar eh, dat was dus echt eh, per ongeluk. En dat heeft alles te maken met dat ik mezelf af en toe twee keer hoor. Dat is een beetje vervelend. En dan hou ik mezelf in of dan hou ik me stil. Maar dat moet ik helemaal niet doen. Dus goed, door naar dat volgende onderwerp. En dat is een, een beetje aandacht voor het topic. Laatste kans voor Iran. Dat is al een oude topic. Dat topic stamt. Dan moet ik even snel terugscrollen naar het begin van dat topic. Eh, en, eh, en, dan kom ik uit eh, bij het feit dat dat topic door mij geopend is op 14 maart 2012. Dat is dus alweer enige tijd geleden. Nou, in ieder geval, in dat topic plaatste ik vandaag een opmerkelijk berichtje dat ik tegen, of, tegenkwam. En dat gaat over het feit dat de Obama administration is about to award the Iranian regime with 11.9 billion dollars. En dat, dat zou ergens in juni zijn. Nou, dat vond ik een opmerkelijk bericht, want Amerika heeft zelf al allemaal geld en dan gaan ze Iran geld geven. En nou ja, dat riekt eigenlijk al naar de, eh, een, desastreuze of nog desastreuzere eh, situatie in, in het Midden-Oosten. Want dit, dit, kan niet uitlopen op goede dingen. Voor de mensen die het hele bericht even willen lezen, ga even naar dat topic Laatste kans voor Iran. En daarom dus even kort aandacht voor dit topic. En eh, nou ja, dan gaan we ook snel weer naar het eh, volgende topic. Ja, want ik wil een beetje eh, tempo erin houden. En dan pak ik de bumper van Mac erbij. dat volgende onderwerp, dat is het eh, topic de moestuin. En daarvoor wat aandacht, omdat ik eh, hier de afgelopen dagen op eh, Sint Maarten in het Caribisch gebied heel wat ja, onderzoek heb gedaan naar hoe men hier met agriculture shit omgaat. En nou ja, goed, ik, ik lees ondertussen even kort iets in de schreeuwdoos hier. Uh, medemens vraagt mij, Bafomet, ken je deze man? Sheikh Imran Hussein. Die heeft een hele andere kijk waarom het monetaire systeem foe is. Een medemens, het vind ik super interessant. Ik zie dat je een filmpje erbij plaatst. Kan je dat ergens in een topic plaatsen waarin het past? En dan desnoods nog even voorzien van hashtag podcast 63 aan elkaar zonder spaties. En dan kan ik dat wellicht aan het einde van eh, de podcast nog even meenemen als onderwerp. Dat zou ik, eh, dat zou ik kunnen doen. Dus als je dat even wilt doen, dan zou ik dat zeer eh, tof vinden. Ik ga even door met het eh, volgende onderwerp. Eh, de, moestuin dus. Ik was op Sint de afgelopen dagen even wat ja, rond aan het kijken. Hoe men hier met de moestuintjes omgaat. En nou ja, ik heb wat interessant beeldmateriaal. En, en daar zit natuurlijk geluid bij. Dus luister even mee. a palmer. Deep down in the earth, we may put the ganja. Babylon, come light it at a fire, me a chant. Het is opgenomen vlakbij waar ik uh, woon. This agriculture in St. Martin. But it is important because in Martin don't have anything that we call agriculture on a large scale. There's a graduates here and there scattered about around the area who are lovers of the soil and would love to continue nourishing themselves from pureness of the soil, organic stuff. Mm-hmm. And they hold a piece of land and they maintain it regardless of what scale or, or size it is, they are agriculturists. Mm-hmm. So up this is like an uh, uh, inheritance to us. Mm. This is also financially aiding us. Mm-hmm. It's also supporting us. It's hmm. also giving us visions. So it don't stay only at the level of agriculture. It, it also creates work. It make people who are not busy get busy. Yeah who don't value themselves begin to value themselves. So agriculture to I is the first teacher. De mensen die het filmpje even willen kijken, die moeten even naar de topic de moestuin gaan. Daar staat het filmpje in. My name is Adonija. Adonija? Yeah. And um, what do you do here on the farm? Uh, basically, I try to touch all different pointers. You know, on the farm there's a lot of work to be done starting in the morning from harvesting the food, mm. cleaning the vegetables and bagging them out so that the salesman could go on the street. After that, we start to water certain plants. And according to the plan of the day, you know, is weeding up, mm-hmm. making bed, preparing the, the soil for we to plant in the evening, where we clean the vegetables in the morning, bag up the vegetables in the morning, then clients who come in the day to buy food. Some ganja planter, call me the ganja farmer. in me En hun boerderijtje begint ook steeds beter te lopen. Eh, het is veel aanloop, veel mensen kopen groenten daar. En eh, dit was een paar jaar geleden nog niet zo. Dit is nieuw en het loopt goed. Mhm. Mhm. For photosynthesis, they need it a certain time. Mhm. Daarom zeg ik nog steeds Blackbox, kom hier naartoe. Kom ook naar Sint Maarten en we gaan samen met de aquaphonics bezig. So it's really according to what's going on. You want to find your days in yourself in days of planting. You really prepare the ground, mm -hmm. make sure that you have space for you to go and plant all your seedlings. And that basically what we do. Ga dat filmpje ook echt even kijken, Blackbox. Mocht je het nog niet in, uh, eh, gezien hebben. Yeah. We take them out of this bed and bring them in the next long bed like that. We would harvest from this mm. bed. They're not welder but they don't they don't provide water by themselves. Yeah. We have a big well down there, mm-hmm. which is 31 meters. And you pump, you would pump the water. Yeah, we pump one. the water from yeah. it. We have this big dam down there, the entry of the land. Yeah. We collect a lot of the running water mm-hmm. from the rain mm-hmm. because we have all kind of mm-hmm. trenches. Yeah. Dit is bij de bron, dat kun je ook horen. PVC pipe all along this piece of land there, and then connected to drip by grid system. that light, we nou ja, voor de mensen die het hele filmpje even willen zien, ga even naar het topic De Moestuin. Daar staat het in. Er staan nog een paar filmpjes in. Ook nog een kleine ganja farm op Sint Maarten, waar ze eh, ganja aan het groeien zijn. En eh, die kan ik nog wel even een stukje van laten horen. Oh, yes people, once again, back in my garden. This one here, I'm gonna take it out. Because most of the hill is red. little brown, I should say. Ja, dat zijn mooie plantjes die die heeft staan. Ja, ga ook dat zelf even bekijken als je dat wil zien. Topic de moestuin. En eh, nou ja, meer daarover eh, wellicht in de toekomst in volgende eh, of ja, toekomstige podcasts. we gaan naar het volgende onderwerp en daarvoor pak ik de bumper van Mac erbij. Ja, en dat is een nieuw topic. En dat topic dat heet triptiek. En eh, eh, dat topic heb ik eh, even geleden, geloof gisteren of zo, geopend. En dat heeft alles te maken met, nou ja, symboliek die terug te vinden is in de bouw van tempels, maar ook hedendaagse gebouwen. Maar ook terug te vinden is in heel veel andere symboliek gekoppeld aan oudere volkeren. En ik, ik, ik kwam het tegen, ik kende het ook wel eh, vanuit de andere hoek. En ik vond het zo interessant dat ik dacht, nou, hier moet ik een beetje aandacht aan schenken in eh, de podcast. Maar ik ga er ook niet te veel over vertellen. Je moet eigenlijk gewoon zelf even in dat topic duiken vanaf het begin en het gewoon even zelf doorlezen. Want een, een, een triptiek is in principe eh, gewoon een drieluik, hè, als een schilderij. En ehm, dat, dat, dat, schilderij, ehm, ja, ja, vanuit die symboliek, zeg maar, van daaruit probeer ik ook te werken als ik het uitleg, eh, naar waar het eigenlijk over gaat. Nou, er is één man die daar heel erg bijzonder eh, ja, eh, in gespecialiseerd geraakt is. Dat is Richard Cassaro. En Richard Cassaro heeft behoorlijk wat te vertellen over ehm, deze zogenaamde triptiek symboliek. ik spoel even een stukje naar voren. Luister even een klein stukje. answer to um, to the question of the ancient cultural parallels. So I'm just that that's that's the kind of stuff that fascinates me, and I'm alive to that, and, and it resonates with me. And, and and the last piece of the puzzle, Russell, is a lot of you know we're told we're free. You're free. You guys are free. Americans are free, but I've never really felt that free, especially especially with um, you know especially as I got older. Um, you know all the bills to pay and uh, learning about different parts of the world and seeing how how limited our education was in elementary school and in, in high school, even college. Um, you know, it, it, just seemed like, and then the banks, you know, uh, bouncing checks and, and seeing how wow they're really not your <laughs> friends. <laughs> they make they make themselves out to be your friends in their marketing and their advertising, but they're not. You know, and and and little by little, you know, the pharmaceuticals and then drawing it all together, it looks to me at this point in my life, and I'm I'm 40 years old, just turned 40 this year. It looks to me, and, I, and I've write I've written this type of stuff in my articles on my website, richardcasaro.com, that eh, ah, De mensen die het hele verhaal van eh, Cassaro willen luisteren, raad ik echt even aan om die hele, eh, dat hele tweede filmpje in mijn eerste post even te luisteren. voor de rest staan er genoeg voorbeelden in, ook van het werk van Cassaro. Ehm, hij legt onder andere uit dat de tempels in Mexico, Egypte en Indonesië gewoon zoveel overeenkomsten bevatten dat het bijna niet meer kan eh, dat die niet zeg maar gebouwd kunnen zijn of moeten zijn of zouden kunnen moeten zijn door mensen die dezelfde kennis hadden. dat gaat zo ver dat die triptiek symboliek eh, daarin terugkomt, maar nog veel meer overeenkomsten. Nou ja, eh, het is een erg interessant topic voor de mensen die wel van eh, symboliek houden. Ehm, ik ga er ook verder niet heel erg diep op in. Ga gewoon zelf even kijken in het topic triptiek. Dat is een nieuw topic op QFF. En nou ja, daar staat genoeg informatie in. En mocht je zelf meer informatie hebben of zoiets van hebben, hey, maar dat herken ik van dit of van dat, post of plaats het dan vooral. En nou ja, goed, de Gouden Koets plaats ik nog even. Daar zit het ook weer in, de symboliek. En eh, nou ja, Gouden Koets. Eh, gadverdamme dat ik het woord eigenlijk in mijn mond neem. Nee, goed, dat laat van Lensink over. Het uh, destructen van die Gouden Koets. Goed, nee, even terug naar de triptiek. Lees het vooral mensen. Ga het bekijken en dan krijg je zelf een indruk, idee van datgene waar het over gaat. En ja, wat ik net ook al zei, eh, mocht je dus opmerkingen of aanvullingen hebben, plaats die dan vooral. Ik ben eh, benieuwd naar wat andere mensen ervan vinden. Dus mensen, allemaal naar het topic triptiek op QFF. En eh, dan gaan wij naar het volgende onderwerp. En daarvoor pak ik uiteraard de bumper van Mac erbij. En die staat onder dit knopje. Ja, en dat volgende onderwerp, dat is de Tempeliers in de Lage Landen. Oftewel, de Tempeliers in Nederland en Vlaanderen. Eh, ik kwam iets interessants tegen, dat plaatste ik even in het topic. Dat gaat namelijk over de monniken die eh, aan het proefwonen zijn op Oog. Drie monniken van de trappistenabdij Sion in het Overijsselse Diepeveen zijn deze week op Schimmelhoek-Oog. Het aantal Cisterciënser monniken is te klein voor het immense kloostercomplex waar ze nu wonen. Ze hopen daarom een plekje op Schier te kunnen vinden. De orde speelt al een jaar met de gedachte naar het eiland te verhuizen. Volgens abt Alberik Bruske komt het moment van een daadwerkelijke verhuizing nu echt dichtbij. Een definitieve locatie kan nog wel een jaar of drie op zich laten wachten, omdat er ook verbouwd zal moeten worden. We hopen in ieder geval snel een tijdelijke plek te hebben gevonden, al Bruske. Schier, Monnik, Oog. Monniken zijn niet vreemd op het eiland. Al is het ruim 400 jaar geleden. Toen leefde er namelijk Cisterciënzer van het Friese klooster Kleerkamp op Schiemenkoog. De naam Schiermonnikoog verwijst nog naar deze vroege bewoners. Burgemeester John Stenninga heet de monniken van harte welkom op het eiland dat ooit van de monniken was en dat nu weer van hen gaat worden. Zo omschreef de burgemeester John ga het. Goed, nou ja, ik wilde daar even kort het aandacht aan schenken. En zo trap ik eh, met een klein bumpje ook gelijk dat Templiers in de lage landen top ik een beetje omhoog op eh, QFF. En eh, nou ja, vandaar eh, naar het eh, volgende onderwerp, ja. En dan pak ik de bumper van Mac eh, er weer voor bij. dat volgende onderwerp gaat even kort over Pegida. Een kleine update. Die foto, daar hebben we het nog niet over gehad. Het was namelijk zo dat eh, de vooraanstaande leider <clears throat> van Pegida, uh, Bachman, die eh, heeft ooit een foto op het internet gezet. En die foto dook op een oude Facebook foto van Pegida-oprichter Lutz Bachman. Hij noemt het een grapje zelf, die foto, maar hij ziet er op die foto uit als de vuurder. Nou, dat heeft voor een hoop gesteggel en gedonder gezorgd. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat eh, hij gisteren is opgestapt als leider van Pegida en wordt vervangen. Dus dat was eigenlijk even een, korte update in eh, en omtrent alle informatie over Pegida. Goed, terug naar eh, aflevering 63 van de QFF podcast series. En dat betekent een eh, muziekje. En, eh, ik heb iets moois ja, klaarstaan. Don't Look Back van Boston. Yeah. Op QFF Radio, op 66.6 FM of, of op een van de vele streams. Mijn naam is Bafomet en eh, het is vannacht dus donderdag 22 januari 2015. En de klok slaat 20 uur 35. legendarische 600 zijn we ook weer voorbij. 602 mensen luisteren nu op deze donderdagavond naar QFF Radio en naar de 63ste QFF podcast. Boston hier op QFF Radio bij de 63ste QFF podcast op donderdag 22 januari 2015. En de klok slaat 20 uur 40, 20 minuten voor 9 uur in de avond. En eh, ja, dat betekent eigenlijk dat we gewoon naar het eh, volgende onderwerp gaan in deze 63ste QFF podcast. En dat volgende onderwerp dat leiden we natuurlijk in met de bumper van Mac. dat volgende onderwerp dat eh, gaat over onze vrienden van de AIVD. Eh, ik zal eens even een beetje een passend achtergrondmuziekje opzetten. Dat is lekker irritant voor die gasten, want die luisteren vast ook mee met de podcast. Ze gaan alles vertalen en interpreteren op hun manier. Ja, dit gaat over de hekje... Oh nee, sorry. Etje 1 <laughs> slash backslash weet ik veel, lang streepje, haakje. AIVD dus. Nee, goed, ehm, de AIVD. Er was eh, interessant nieuws. Het was namelijk Snowden die vertelde dat de Nederlandse AIVD het schoothondje van de NSA is. Volgens de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden zijn de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD het schoothondje van de NSA. De Nederlanders worden gezien als ondergeschikten die klakloos onbegrenste toegang bieden. Dat zegt Snowden tegen Nieuwsuur, meldt de NOS. Jullie diensten werken in feite voor de Amerikanen. Ze voeren gewoon uit wat wij ze vragen, zegt Snowden. hey, opvallend dat Snowden zegt wat wij ze vragen. Ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat Rusland een soort Trojaans paard binnengehaald heeft met Snowden. Hij zegt hier, wij. En laatst sprak je in een ander interview over van... When I'm on a mission alsof hij op een missie was. Goed, hij, legt uit de Amerikanen, of dat, eh, hij legt uit dat de Amerikanen maar enkele Europese geheime diensten vrezen, zoals de Franse. De Nederlandse diensten worden veel minder gerespecteerd. De Amerikanen waarderen de AIVD en de MIVD eh, niet vanwege hun capaciteiten, maar vanwege de altijd soepele medewerking. Snowden is in het interview kritisch over de massale afluisterpraktijken, eh, eh, afluisterpraktijken van overheidsdiensten. De Fransen hebben vorig jaar een van de uitgebreidste wetten op dit gebied aangenomen en toch konden ze aanslagen in Parijs niet voorkomen. Het probleem van mass surveillance is dat je mensen begraaft onder veel te veel data. Nou, dat zei Snowden in een interview. En eh, nou ja, ik, ik ben van mening dat Snowden, ik weet niet, ik heb een beetje een raar gevoel. Verder schreef Toxo, hallo AIVD. Jullie koffieautomaat wordt aanstaande vrijdag gerepareerd. Ik had begrepen dat de koffie nogal laxerend werkte. Met vriendelijk groet, ministerie voor Staatsveiligheid, Oblast, Oost-Groningen. Ja, nou ja, de fuck is de shit. Nee, nee, maar goed, anyways, dit was het, eh, een beetje aandacht voor het topic eh, ja, over onze vrienden van de AIVD. Goed, uh, dat betekent dat we eigenlijk gewoon eh, ja, eerst maar weer naar eh, een muziekje gaan. En zometeen uh, naar het volgende onderwerp. We gaan luisteren naar Inside Looking Out van de Grand Funk Railroad. En deze is speciaal voor Free Electron. And that's the people who are in Washington for you and me today. And this, and is also for all the people who smoke marijuana. I'm sitting here lonely like a, a broken man. Serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. blisters on my mind and hands. I work all day making up a nickel bag. Except me, I drive me wild. I mean, I have been let you know something. That's you make us feel awful. 618 mensen die luisteren losgaan nu. 20 januari 2015. In de prachtige avond, zoals deze avond prachtig verloopt, was dit Inside Looking Out van de Grand Funk Railroad Band. Thanks Free Electron en deze was dan ook speciaal voor jou. En dan gaan we nu terug naar het eh, volgende onderwerp in deze 63ste QFF podcast. En dat doen we met de bumper van Mac. volgende onderwerp, dat zijn de zwarte helikopters die nu hier boven het eiland, eh, boven de uitzendhut vliegen. Oeh, scary shit. Nee, grapje. <clears throat> dat is het eh, topic cartoon time. En waarom daar even wat aandacht voor? Nou, zoals jullie wellicht weten, eh, ben ik in de topic wel bezig geweest met een tekenfilm. En nou ja, dat ene project zat even een beetje in de ijskast. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik met uh, Najib Amali samen een eh, project zou gaan doen. Dat ligt nog even stil. En ik wacht eigenlijk op het moment dat dat weer verder gaat. En op het moment dat ik daar weer mee verder kan gaan, dan gaat ook mijn tekenfilmproject automatisch verder. Daarmee wil ik in principe alweer impliceren dat nee, ja en ja, nee. Dus goed, ik zeg alweer te veel. Maar even terug naar het eh, topic Cartoon Time op uh, eh, QFF. ik vroeg me af, een wekelijkse QFF cartoon. Dat, dat kan ik wel maken, zoiets. Dat is niet heel veel moeite. Dat kan een paar minuten duren, zo'n filmpje. En eh, ik vroeg me af of er mensen zijn met ideeën. Kom op, wie moeten er in die tekenfilm? Eh, hoe moeten ze eruit zien? Omschrijf het maar, ik teken het wel. En nou, die stemmetjes en de, de grappen en de verhaallijnen, daar komen we met z'n allen wel uit, lijkt me. Eh, misschien moet het topic dan een beetje af gaan schermen, dat niet iedereen mee kan lezen in dat wat in de toekomst zit te komen voor de volgende aflevering. Want dan geef je alles alweer weg. Maar misschien is het een leuk idee. Dus nou ja, ik, ik gooi het balletje gewoon even bij deze op. Ik, oh shit. Ik kan hem niet meer opvangen. Oké, ik heb hem weer. Eh, nee, nee, goed. Ehm, dus mocht je goede ideeën hebben voor een, eh, een, een QFF tekenfilm knal het dan in het Cartoon Time topic op QFF. En daarom dus ook even wat aandacht voor deze materie. Ehm, ik pak de bumper van Mac erbij en dat betekent dat we zeg maar, naar het volgende onderwerp gaan. Ja, dat volgende onderwerp gaat over eh, het fenomeen van een déjà vu. We kennen het allemaal wel, zeg maar, dat je ergens zit en dat je denkt, hé, hey, dit heb ik eerder meegemaakt. Eh, feitelijk betekent dat eigenlijk dat, dat er een soort vertraging optreedt in je, in, je, in je hersenpan. Waardoor je denkt dat je het dus al eerder hebt meegemaakt. Terwijl je het op dat moment eigenlijk net hebt meegemaakt. Maar er een soort vertragend effect optreedt in je hersenen. Waardoor jij denkt dat je het dus al eerder hebt meegemaakt. Het is een mooi en apart fenomeen en daar was helemaal geen topic over op QFF. Eh, déjà vu komt natuurlijk uit het Frans en dat betekent niets anders dan reeds gezien. Het is een bekend verschijnsel in de psychologie. Het betreft de ervaring iets mee te maken waarvan men tegelijkertijd de indruk heeft dat, het al eerder, mm, ja, dat je het al eerder hebt meegemaakt. Terwijl men weet dat dat niet het geval is. De term déjà vu is afkomstig uit het boek L'avenir de CNC, uh, eh, fysiek, sorry. Eh, de toekomst van de fysieke wetenschappen van de Franse onderzoeker Emile Boriac. Déjà vu, of de volledige naam fenomené de Déjà vu, staat in, of nee, slaat in de wetenschap meestal op een, eh, een onechte herinnering of herinneringsbeleving en staat ook bekend onder de namen bekendheidstauschung of een fausse reconnaissance of een para Nessie en Sean Dagewesin. Jezus. Oké, nee, dat staat er niet, Jezus. Maar goed, in het algemeen <laughs> spraakgebruik is men echter de term ook gaan gebruiken als aanduiding van elke bekende situatie. Nou goed, ehm, ik heb een kort filmpje. Luister even mee. Wel Engels, maar goed. We're going to discuss déjà vu. What is it and why does it occur? You know, those moments where the current situation feels like it's happened before. You're certain it has, but you don't know when or how it became so familiar. It's difficult to scientifically study deja vu because there's no reliable way to cause it to happen in people's heads in a laboratory. But here's what we do know humans don't seem to experience deja vu until they're at least 8 or 9 years old. It's most frequent in your teens and 20s and then tapers off as you get older. So it might have something to do with brain development. In fact, we should probably go get ourselves a brain. That was easy. Now, like a stomach ache, deja vu may be a symptom with many possible causes. A lot of the popular theories about what causes it involve a disconnect that may be occurring between the deep structures of the brain that process our experiences unconsciously and the parts of the brain that are conscious of what we experience, process it, and then tell us what we're seeing. For the sake of simplicity, let's begin with the visual system. Now, the brain sits in your head like this, and your eyeballs are over here seeing things, sending that signal. Dat filmpje haperde even. Goed, van dit filmpje gaan we ook even naar het andere filmpje van Michio Kaku. En die vertelt het volgende over een déjà vu. That eerie feeling when you walk into a room or enter a new situation and you say to yourself, I've been here before. I mean, I, everything here is familiar. it turns out that we can actually induce forms of deja vu in subjects in experiments. So there is a theory that says that deja vu simply elicits fragments of memories that we have stored in our brain, memories that could be elicited by moving into an environment that resembles something that we've already experienced. So we don't have to invoke parallel universes, we don't have to invoke the multiverse in order to explain most deja vu. However, it does raise the other question is it ever possible on any scale to perhaps flit between different universes? And the answer there is actually rather unclear. We physicists believe, for example, that there is really a multiverse that exists even inside our living room. We are waves, vibrating waves given by the Schrodinger wave function. And these waves vibrate and then split apart with time. Steve Weinberg, winner of the Nobel Prize, compares it to the following Think of radio. If you're inside your living room listening to BBC radio, that radio is tuned to one frequency. But in your living room, there are all frequencies Radio Cuba, Radio Moscow, uh, the top 40 rock stations. All these radio frequencies are vibrating inside your living room, but your radio is only tuned to one frequency. Now, in other words, when two universes are in phase, they are coherent, and you can move back and forth. But as time starts to evolve, these two universes decouple. They start to vibrate at different frequencies. They can no longer interfere with each other. So, why is it that your radio cannot listen to Radio Moscow? Why isn't it possible for your radio to listen to all frequencies? Because your radio is decohered it is no longer vibrating in unison with these other frequencies. And the same thing in quantum physics. We consist of atoms. Our atoms vibrate, but they no longer vibrate in unison with these other universes. We have decoupled from them, we have decohered from them. So, in other words, deja vu is probably simply a fragment of our brain eliciting memories and fragments of previous situations. However, in quantum physics, there really are, in some sense, parallel universes surrounding us. The problem is we can't enter them because we have decohered from them. We're no longer vibrating in unison with them. Sorry about that. Zo zie je maar weer, iedereen heeft er een andere mening over. Eh, er staan nog wat interessante filmpjes in. Uh, wil je meer weten over uh, Déjà Vu? Uh, dat is natuurlijk ook de bekende film, de Groundhog Day film... Die kennen we ongetwijfeld. Dat is eigenlijk ook hetzelfde. Die kerel wordt elke ochtend wakker met hetzelfde gebeuren. En nou ja, er is nog veel meer te vertellen over eh, het fenomeen van het déjà vu. Ik zou zeggen, dump het in het topic over déjà vu. Mocht je er dingen over weten. En eh, nou ja, mocht je er meer over willen weten, ga dan even naar het topic over déjà vu. Dat kun je ook terugvinden via de QFF Radio gemist knop als je deze uitzending, podcast aflevering 63, wil terugluisteren. Goed, dan gaan wij naar een muziekje. Nee, nee, we doen er eerst nog een volgend onderwerp. Eh, ja, kom op. De bumper van Mac. En dan het volgende onderwerp. dat, dat, is eigenlijk een topic waar ik even heel kort aandacht aan wil schenken. Fulltime vrijwilliger. Een uitspraak die hij zelf deed en waarmee hij bekend werd. Luister even mee. Als het filmpje meewerkt tenminste. Ik ben eh, fulltime vrijwilliger. Ik ben eh, fulltime vrijwilliger. Ik ben eh, fulltime vrijwilliger. Ik ben fulltime vrijwilliger. Ik ben fulltime vrijwilliger. Ik ben fulltime vrijwilliger. Ik ben fulltime ken fulltime vrijwilliger. En uh, fulltime vrijwilliger, die, nou ja, dat is uiteindelijk een discussie geworden. Uiteindelijk kwam die <laughs> na verloop van tijd zelf op QFF. En hij meldde zich ook aan met de naam fulltime vrijwilliger. Nou, nou heb ik via via vernomen dat hij luistert naar de QFF podcast. En bij deze, hey, fulltime vrijwilliger. Mocht je luisteren, ik ben benieuwd hoe het eh, met je gaat. We deze dus daarom een beetje aandacht voor eh, jouw topic in deze 63 e QFF podcast. Meld je eh, fulltime vrijwilliger. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Goed, dan gaan we door naar... nou, dan zit ik even te twijfelen of we het volgende onderwerp al moeten gaan bespreken. Of eerst misschien gewoon nog muziekje moeten gaan doen. Nou, even kijken wat er nog komt. Nou, laten we eerst nog een, een we doen eerst gewoon nog een muziekje. En ik heb gewoon ook wat eh, klaarstaan, namelijk The Ball Crusher van Steppenwolf. <laughs> van Steppenwolf. Hier via 66.6 FM. Via de PGIA zendmast op Sint Maarten in het Caribisch gebied. En eh, nou ja, welkom terug bij aflevering 63 van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag donderdag 22 januari 2015 en het is 21 uur 15. Goed, eh, dan gaan we om kwart over negen in deze avond toe naar het eh, volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac uiteraard. Er luisteren inmiddels 622 mensen, dus eh, dat is alleen maar mooi, want het loopt alleen maar verder op. Nou, de bumper van Mac en zometeen het volgende onderwerp. dat volgende onderwerp, dat is het onderwerp Ma FIFA. Dat gaat over het topic Ma FIFA. En daarin plaatste ik eh, woensdag 21 januari, gisteren, een bericht. De Europese, of een Europese coalitie toont plannen voor grote veranderingen bij de FIFA. Onder het motto Nieuw FIFA nou' heeft een groep Europese parlementariërs en voetbalbestuurders woensdag gepleit voor grote veranderingen bij Wereldvoetbalbond FIFA. De actiegroep presenteerde in het Europese parlement in Brussel een plan met 10 verbeterpunten voor de FIFA, die al jarenlang wordt achtervolgd door verhalen over corruptie en om nou, dat hele verhaal moet je zelf maar even lezen. Het is even kort aandacht voor dit topic. Maar FIFA, er staat veel meer ellende in over de voetbalwereld. En vooral over de corrupte bende van corrupte mannetjes die om ja, om die ellendige man, die blad erheen zweven en, en zwermen. Uh, nou ja, daar gaat het topic voornamelijk over. En eh, ook over de omkopingsschandalen en dergelijke. Daarom even kort wat aandacht voor deze materie. En nou ja, dan gaan we met de bumper naar het eh, volgende onderwerp. En dat doen we dus met de bumper, zoals ik al zei. De bumper van Mac, Max Bumper. dat is een beetje aandacht voor het topic over de grootste witte haai. Maar dat is eigenlijk een beetje een algemene haaien-topic onder, eh, geworden onderhand. En eh, ik kwam een leuk stukje nieuws tegen op eh, internet. De, groot, of, nou, de lelijkste en engste haai ooit. De grote witte haai uit Jaws is een zwemmende Duitse cruise vergeleken met het gedrocht dat een Australische visser uit zee trok. De zogenaamde Franje haai werd gevangen in de buurt van het stadje Lakes Entrance in de staat Victoria. Ja, Victoria. Ik zeg het goed. Het water waarin het walgelijke ding zwom is meer dan een kilometer diep, weet de Sydney Morning Herald te melden. De kop was net iets uit een horrorfilm. Al dus de geschrokken visser David Guillot Het zag er vrij eng uit. Het was eigenlijk best wel beangstigend. Franjehaaien worden zo'n 2 meter lang en zijn in principe niet gevaarlijk. Ze hebben alleen 300 tanden. De soort is verwant aan de koehai en die leefde ongeveer 95 miljoen jaar geleden voor het laatst. Eh, nou, de, de prehistoric uh, eh, Franjehaai Daar er is ook een filmpje van. Ik hoop dat er ook geluid bij zit. Ja, even kijken en luisteren vooral. And if you weren't expecting it to swim across your sightline, it's just a little bit frightening looking too. Yes, it's wrinkly, yes, it's long, and yes, it looks a little grey around the gills. But this is one of the rarest things ever to come from the bottom of the sea. It's a prehistoric shark which has been discovered alive in the ocean off the coast of Japan. The 1.6 meter long eel like creature is no new kid on the block, though, as marine expert Mitsuri Sato explains. We found remains of these frill sharks in the Earth's layer that are 80 million years old, so this truly is a living fossil. Little's known about the frill sharks' lives, but it is understood that they live off squid, fish, and other sharks their usual habitats about 600 metres below sea level, and the corpses are often found in fishermen's nets, but rarely are they seen alive, let alone caught on camera. With her forked teeth, dead looking eyes, and sandpaper like skin, she's perhaps not the most beautiful species in the world, but she is indeed a truly wonderful sight to behold. Although she was taken to a marine park to try and keep the sea monster alive, efforts unfortunately were not quite enough. She was unable to survive outside of her normal marine environment, and the frill shark died shortly after capture. Ja, nou ja, in dat filmpje, mochten jullie het zelf willen zien, is ook eh, duidelijk te zien. Oh, gisteren ik per ongeluk weer aan hoe dat beest eruit ziet. Lelijk, niet normaal, maar ik wilde er even wat aandacht aan schenken aan dit eh, nou ja, topic over de grootste witte haai, wat inmiddels is verworden tot een soort algemeen haaien-topic op QFF. Goed, nou ja, van de haaien gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp, maar eerst een eh, muziekje en we gaan luisteren naar Love Like a Man van 10 Years After. Thank you. Love Like a Man van 10 Years After. En eh, dat brengt mij dan automatisch, ho, dan moet alles wel even mega... Oh jongens, jongens. Dat is, is altijd zo, hè. Dan klapte van alles open op mijn dit moest dus niet gebeuren. Ik moest nog even wachten deze. Eh, we gaan naar het eh, volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. En niet met het muziekje wat je net hoorde. volgende onderwerp. Dat eh, heet dump. Dat gaat over het topic dump. Dat heb ik eh, afgelopen week geopend omdat ik heel erg vaak eh, dingen tegenkom over archeologische vondsten die ik dan niet eigenlijk een echt goed plekje kon geven op QFF. En vaak vergat ik ze dan te posten, terwijl het vaak toch wel interessante dingen waren. En nou, van de week kom ik weer zoiets tegen en toen dacht ik van nu is het genoeg, nu ga ik een topic aanleggen. Hetgeen wat ik tegenkwam, dat ging over de oudste gravering die ooit ontdekt is. En die is ontdekt op een half miljoen jaar oude schelp. En uh, dat is een heel Nederlands artikel. Er zit ook een filmpje bij. gaan we even naar luisteren. Tenminste, als er... Nee, er wordt jammer genoeg, ik dacht dat er ook wat in verteld werd. Er staan alleen maar foto's in. Nou ja, goed. Ehm, dan is ook Okta, die plaats van dat hij ongeveer twee jaar geleden ontdekte, hij eh, per toeval, een middeleeuwse dumpkuil. Eh, toen hij op een verlaten stuk grond met een metaaldetector aan het zoeken was. Hij wist niet dat daar ooit een oud klooster had gestaan. Of nee, hij wist dat er ooit een oud klooster had gestaan, eh, wat rond 1600 was afgebrand. Onderstaande foto die hij daar plaatst in het topic is een van zijn vondsten, welke door archeologen is gedateerd op 1350. Het is een Jacobus kan, welke in Duitsland is gemaakt. Het is verder niet heel bijzonder of erg zeldzaam of zo, schrijft Octa, maar voor hem als liefhebber was het een topvondst. Nou, ik snap die topvondst wel en ik ben het helemaal met je eens, eh, Octa. Dat is een prachtig exemplaar. Ehm, uiteraard heeft hij nog veel meer gevonden, maar dat komt een andere keer misschien wel, schrijft hij. Nou, ik heb ook nog een kloostermop geplaatst die ik samen met de eh, Blackbox vond in het eh, grensgebied tussen de dorpen Scharmer en Harkstede. Op de plek waar ook ooit een eh, klooster heeft gestaan. Nou, en Pemutter plaatst nog een hele grappige ja, opmerking. Die zegt, een soort grote kuil zeg maar. En alles wat we opgraven flikkeren we daar weer in. Handig, zegt hij. <laughs> Nou ja, eh, de, topic is dus voor mensen die dingen tegenkomen over archeologische vondsten. En daarom even kort wat aandacht voor dit nieuwe topic op QFF. Het dump topic. Dus mensen, heb je wat te dumpen op archeologisch gebied? Doe dat in de dump. En eh, dan gaan we naar een, uh, ja, no, gewoon nog naar een muziekje. Jullie gaan luisteren naar, uh, ja, Effigy van Government Mule. heb je dan weer dat als je denkt dat het afgelopen is, dat het eigenlijk pas gaat beginnen. deze podcast voor jullie allemaal te maken. Daar luisteren gewoon 630 mensen. En dat vind ik nou echt te gek. Ik bedoel, we zitten hier met een tijdsverschil van 6 uur. En ja, terwijl het bij jullie, eh, zeg maar, eh, nou ja, het is hier, je moet 6 uur erbij tellen. Dus ja, dan, dan weet je dat ik hier zeg maar op een heel ander tijdstip zit dan jullie. Bij jullie is het eh, inmiddels, ik denk, 20 voor 10 in de avond. Ik probeer ook telkens eh, de tijd van jullie door te lezen. Bij mij is het een stukje vroeger, maar dat maakt allemaal niet uit. Want eh, ja, dit was uh, van Government Mule. En we gaan door naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. oh, eigenlijk doe ik het verkeerd. Eigenlijk moet ik nog even, want er zijn, dit, zijn namelijk onderwerpen die ik niet volgelezen heb. Initieel gezien niet. Dus die moet ik eigenlijk nog even... Die zijn erbij gekomen. Binnengekomen breaking news over nieuwe onderwerpen die we gaan behandelen. Eh, nou ja, dan, oh, dan, dan bedoel, dan, ik heb nog wel zoveel tijd. Dan doen we zometeen nog even kort het nieuws van de dag. En daarna de twee nieuwe onderwerpen. En die twee nieuwe onderwerpen zijn binnengekomen. Eentje dankzij medemens en dat is iets dat staat in het topic over de bankensector die reddeloos verloren is. En daarna nog even kort aandacht voor de topic over Ootje Oksenaar. De ontwerper van het prachtige Nederlandse geld van wel eer. Goed, dat betekent dat ik dus eerst nu eigenlijk naar het nieuws moet. Dat betekent achtergrondmuziekje eh, even. Hup. Dan moet ik wel even mijn, eh, mijn nieuws tunes erbij pakken. Daar heb ik namelijk een speciale... Eh, eh, ja, daar heb ik een speciaal, ehm, moet je dat zeggen, een aantal loopjes voor achter elkaar gezet om even kort het nieuws van de dag door te lezen. En eh, die moet ik er even bij pakken. Eh, als ik die gevonden heb, ja, die staan hier nu klaar. Dat zijn overigens loopjes die ik zelf gemaakt heb in de Illuminati Muziekbunker. Goed, het nieuws van vandaag, donderdag 22 januari 2015. We kijken even snel. De president en het kabinet van Jemen stappen op. Het parlement zou ontslag hebben geweigerd. Nederland gaat nauw samenwerken met Frankrijk tegen IS. En het ECB steekt 1140 miljard in de euro en de economie. Ehm, dan zie ik ook dat de Nederlandse veroordeelde wil graag herziening van zijn zaak na de executie van Ang Kim Sui. Eh, we hebben het eerder al even gehad over het eh, topic over de doodstraf. Dat is ook een nieuw topic op QFF. Goed, ehm, strijd om meerderheid Senaat wordt kantje kantjebord voor de coalitie. Dan Netanyahu, hij spreekt in maart het Amerikaanse congres toe. En Van Rijn gaat de ouder bijdragen in jeugdwet onderzoeken. Goed, dan zijn er nog problemen geweest vandaag rond Utrecht Centraal door een stroomstoring. En de ebola-crisis heeft volgens het eh, WHO het keerpunt bereikt. Goed, dat is even eh, het laatste nieuws. Ik kijk even nog snel of er nog ander nieuws is. Nee, dat is voor vandaag al even echt het, eh, het laatste nieuws. Goed, dan gaan we van het eh, laatste nieuws nu wel naar de bumper en dan naar het volgende onderwerp. Dus Max Bumper. En dat volgende onderwerp is even een beetje aandacht voor het eh, topic. De bankensector reddeloos verloren. Daar postte medemens vanavond iets. En eh, medemens postte iets over Sheikh Imran. Sheikh Imran Hossein. Die geeft zijn visie op het monetaire systeem en dergelijke zaken. Hij plaatst de eerste video uit een serie van 12. En we gaan even een stukje luisteren in deze 63ste podcast. We moeten eerst even door eh, de One Islam Production Tune heen. En dan gaan we zo meteen Sheikh Imram Hussein horen. En die gaat vertellen over het internationaal monetaire systeem. Ik hoop wel dat hij eh, Engels spreekt. Alhamdulillahi wa kafa. Eh. Wa wa salamu ala ibadihi alladhi nastafa. Dude. Zalna alayk. <laughs> in which the rich are now ah, permanently rich, forever and ever and ever. And the poor We gaan even luisteren. are now imprisoned in permanent poverty forever and ever and ever. This book will explain it. This book will explain that strange economy in which the rich grow ever richer and the masses around the world are now being imprisoned in a new slavery. This book will explain it. And in this book, there is guidance. How do we respond to that strange world out there? That explanation and that guidance have come from Allah subhanahu wa ta'ala as rahmah. And for those who have the good sense and the wisdom to go search for it, through the hours of the night with tears in their eyes and tears in their heart. And when they find it, oh, Allah subhanahu wa ta'ala blesses them with it. They accept it and they embrace it and they apply it regardless of the price they have to pay. Bushra lahum, good news and glad tidings for such people. They will understand what others cannot, not even with a PhD from the London School of Economics. They will understand what others cannot. And they will succeed when others will not. We praise Allah subhanahu wa ta'ala and glorify Him this night. And we beseech Him most humbly for His guidance and for His blessings and for His protection. Most of all, His protection. For not all who come are friends. We beseech Him for His guidance and His blessings and His protection. As we attempt to address and to explain the subject Islam and money, Islam and the international monetary system. And we pray for peace and for blessings on all his noble messengers, and in particular on the last of them all, the blessed Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum rahmatullah. Bilal radiallahu ta'ala anhu came to the Prophet والسلام, with a basket of dates or a sa' of dates and offered some dates to the Messenger of Allah. He looked at the dates and he said, Bilal, these are very fine quality dates. Where did you get them? Bilal ta'ala who replied and said, O Messenger of Allah, I had two baskets of inferior quality dates or two sa'as and I exchanged them for this one basket of superior quality dates or one sa'a of superior quality dates. That's how I got them. Bilal, said the Prophet والسلام, that Nou, voor de mensen die de hele videoserie willen kijken van Sheikh Imran Hussein, ga even naar het eh, topic bankensector reddeloos verloren. Dan staat het eh, deel 1 van de serie van 12 video's. En eh, het is een intelligente man, dat hoor ik sowieso wel. En nou, hij heeft ook wel een interessant verhaal te verkondigen. Ik ga het in ieder geval wel verder bekijken. Ik ken het niet, en eh, bedankt, medemens. Dus eh, nou ja, andere mensen die luisteren die eh, dit ook willen zien, ga even naar het topic over de bankensector die renloos verloren is. Het staat op pagina 46. En er staat een hashtag podcast 63 bij. Dus het is zo terug te vinden. Goed, dan gaan wij zometeen naar het laatste eh, onderwerp wat we gaan bespreken in deze 63 e QFF-podcast op donderdag 22 januari 2015. Maar we gaan eerst nog een eh, lekker stukje muziek draaien. En eh, jullie gaan luisteren naar het nummer Let It Ride van Backman Turner Overdrive. Tot zo! was Let It Ride van Backman Turner Overdrive hier op QFF Radio op 66.6 FM of via een van de vele streams. En we gaan naar het laatste onderwerp en daarvoor pak ik de bumper van Mac er uiteraard weer bij. dat is het eh, topic over Ootje Oxenaar. En dat kwam ik gewoon tegen, dat wilde ik eigenlijk even omhoog trappen. Dus eigenlijk gewoon een kleine bump. Mochten er mensen zijn wie, eh, die zeg maar niet weten over wie het nu gaat. Eh, Robert Deodaat Emiel Ootje Oxenaar. Geboren op 7 oktober 1929 in Den Haag. Hij is een Nederlands graficus. Ootje Oxenaar studeerde beeldende kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Hij was van 1966 tot 1985 als ontwerper werkzaam voor de Nederlandse Bank, waar hij twee series bankbiljetten ontwierp. De Erflaters-serie met figuren uit de vaderlandse geschiedenis Vondel, de 5 gulden. Hals, de 10 gulden. Zwelink, de 25 gulden. De Ruiter, de 100 gulden. De Spinoza, de 1000 gulden. En de revolutionaire serie biljetten zonder portretten. De zonnebloem, de 50 gulden, de snip, de 100 gulden en eh, de vuurtoren, de 250 gulden. Voor de laatste serie werkte hij samen met Hans kruid en gebruikte hij diverse nieuwe grafische technieken. Oxenaar stond erop dat hij inzage kreeg in alle beveiligingstechnieken die drukker Johan Enschede zou gebruiken. Om, ja, ik zeg Johan Enschede, is het wel Johannes Enschede? Nou, goed. Jo, punt. Enschede zou gebruiken om te voorkomen dat zijn ontwerpen tijdens de productie zouden worden aangepast. Dat was met zijn eerste bankbiljet namelijk gebeurd. Het 5 gulden biljet uit 1966. Oxnara is ook de bedenker geweest van het gebruik van felle kleuren van bankbiljetten. Waarbij iedere coupure een eigen kleur heeft waardoor ze makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Dit principe is voortgezet bij de euro. Oxenaar was van 1979 tot 1991 buitengewoon hoogleraar industriële vormgeving aan de TU in Delft. Van 1970 tot 1994 was hij in dienst bij de dienst voor esthetische vormgeving van de PTT. Eerst als adjunct-directeur en vanaf 1976 als directeur. De DEV was onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en handhaving van de huisstijl van het bedrijf. Als directeur had Oxenaar een aanzienlijke invloed op het artistieke en esthetische beleid van PTT. Daarnaast maakte hij ook zelf nog ontwerpen voor postzegels. In enkele gevallen als noodemissie, wanneer het door omstandigheden niet of niet op tijd meer mogelijk was de door middel van een externe opdracht te laten maken. Hij als docent commercieel en overheidsdrukwerken verbonden geweest aan het Plantingenootschap, het Hoge Instituut voor Grafische Kunsten te Antwerpen. Nou, um, in de biljetten werden diverse gegevens uit het privéleven van Oxena verwerkt. Zo is het vijfje, inmiddels overleden, konijn van hem verwerkt, dat op tafel kon dansen. Ook staat zijn naam Ootje ergens verborgen op het biljet. Nou, er staan nog wat eh, externe links bij, eh, ook nog wat andere biljetten van Ootje Oxenaar. En ik kwam een topic tegen, ik dacht, daar wil ik eventjes eh, een beetje aandacht aan schenken. Nou, dat heb ik bij eh, deze gedaan. En eh, daarmee komen wij aan het einde van deze podcast nummer 63 in de serie reguliere podcast afleveringen van QFF. En nou ja, dat was uh, Bafelmet vandaag weer op donderdag 22 januari 2015 via QFF Radio 66.6 FM of een van de vele streams op internet. En we gaan afsluiten met onze vaste ja, tafereel, zou ik haast willen zeggen. We gaan luisteren naar Everybody's Free to Wear Sunscreen van Quentin Tarver. En daarna It Could Happen to You van Miles Davis. Sunscreen. Mijn naam is Wafelmet en mensen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast nummer 64. En vergeet niet te taggen. Hashtag podcast 64 voor de dingen die jij besproken wil horen worden in de volgende podcast. Bedankt en tot de volgende. Bye bye. than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, mm. maybe you mm. won't. Welcome to Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance so are everybody else. So I hear the voices and I read the front. Enjoy page, your body. I know the speculation. Use it every way you I'm can. Decider, Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people good most morning. likely to stick with you. In oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. <laughs> Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Oh, Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle. As the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy Headline edition, July 8, 1947. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, I'm good morning. Sunscreen. Morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. <laughs> You should fully expect the unexpected. Well, apparently some of us got up on the wrong side of bed this morning. Somebody stop me! <laughs> naturally when they when there's a little blood in the water, they're going to circle like sharks. Well, isn't that extra special? Well, isn't that special? This was not a way to pay down the deficit. This is a trick on the American people. 300 yards from 4,000 Cubans who are trained to kill me, so don't think for one second that you can come down here, flash a badge, and make me nervous. What is your major malfunction, numbnut?